uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... noemt de economische krimp van 8,5 heftig, maar hij is niet geschrokken. We hebben het zien aankomen. Niet voor niets hebben we noodpakketten om de zwaarste klappen op te vangen... zei hij voorafgaand aan de ministerraad. Hij benadrukt dat het erger had kunnen zijn. Vanmorgen werd bekend dat de Nederlandse economie een historisch harde klap krijgt door de coronacrisis. CBS noemt de krimp van 8,5 in de maanden april, mei en juni catastrofaal. In Den Haag is het Indisch monument beklad. Eén dag voor de nationale herdenking van de slachtoffers... van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. Actiegroep Alliantie Meraputi claimt de verantwoordelijkheid. De groep zegt te strijden voor gerechtigheid vanwege wandaden... tijdens de Nederlandse koloniale tijd in Indonesië. Op het monument staat in het Indonesisch decreet. we zijn het niet vergeten en de datum 17 augustus 1945... de dag dat Sukarno de onafhankelijke staat Indonesië uitriep. De Nederlandse spoorwegen willen dat mensen die naar Zandvoort gaan... hun treinreis van tevoren aanmelden op de site van de NS. Op die manier kan de drukte volgens de NS beter worden gespreid... Volgens het spoorbedrijf was het tijdens de hittegolf in sommige treinen erg druk... terwijl er in andere juist ruimte over was. Door van tevoren de reis aan te melden moet dat in de toekomst worden voorkomen. De actiedag voor Beirut is bezig. Tot nu toe is er ruim 5 miljoen euro gestort op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Het geld is bedoeld voor Libanezen die hulp nodig hebben na de explosie van tien dagen geleden in Beirut.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 willkommen zurück, liebe Zuhörer. Das wünschen wir schon wieder für die zweite Stunde der Ausstrahlung des ZFM-Radioprogramms für die Touristen. Es geht also schnell, ne? Wir haben angefangen mit die Gene Harris Superband mit Don't Get Around Much Anymore. Welcome back, dear listeners, to the second hour of the broadcast of the ZFM radio program for the tourists. We started this second hour with the Gene Harris Superband with Don't Get Around Much Anymore. Bienvenue de nouveau, chers auditeurs, à la deuxième heure de l'émission de notre programme sur 7FM. Pour le touriste, nous avons commencé avec le Gene Harris Superband met Don't Get Around Much Anymore. Voilà. Bienvenidos, queridos oyentes, a la segunda hora de la transmisión del programa de radio ZFM para el turista. Comenzamos con el Gene Harris Superband con Don't Get Around Much Anymore. And the next song we're going to play for you is from France. It's from the singer Bernard Lavier. and it's called L'été, Summer, de Sommer ». Je cherchais quelques rimes quand elle m'est apparue. Cette beauté qui signe, princesse de la rue élégante, exotique, sortie des fleurs du mal. Des fumées baudelairiennes, un amour marginal. Juste derrière l'épaule, un tatouage dit Malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, plaisir à qui me prend. Et dans ce jeu de rôle, je te veux maintenant. L'été, été nu sur la plage. Sans sommeil jusqu'à la déchirure. Le ciel noir et la mer à jamais confondu. Je pourrais dessiner toute ta chevelure. Papillons bleus et noirs de tes mèches tordues. Mais la foudre est tombée, j'en garde la brûlure. ce poignard de nacre dans la plaie qui me tue. Tes lèvres entr'ouvertes et puis cette blessure. Où l'amour et la mort se mêlent, Sognado. L'été, l'été nu sur la plage. Et c'est there, dear listeners, that was Bernard Lavier with the song L'été, uh, Summer, Zomer, Verano. And uh, the next record I have here ready is a uh, duet with uh, Shakira. I think everybody knows her. And Anuel A.A. Uh, his eh, real name is Emmanuel Gasme Santiago. Uh, born uh, 26 November 1992, uh, but he is known professionally as Anuel AA. he comes from Puerto Rico, is both a rapper and a singer, and he and Shakira are now going to perform Me Gusta, I Like It, order of German Ich Mag Das. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación pero no me das ni un poco de tu atención. Oh, siempre hacer lo que te da la gana. Y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta. Cuando yo te tengo como yo te trago pero sé que son excusas, no hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. olvido. los detalles. Uh, yo nunca te quiero gentlemen, that was Shakira and annual AAAA with Me Gusta. Uh, and now some information uh, in our uh, last block. We did something for the children at Linnaeushof, but maybe for the grown-ups, for the adults. Of course, here in Zandvoort, Zandvoort is famous for its beach, but also for its circuit. Äh, und liebe Zuhörer, nach was wir für den Kinder erzählt haben, Linnaeushof, gibt es jetzt Informationen wieder für die Erwachsenen. Und ich möchte gerne Ihnen etwas erzählen äh, für den Racing-Fans. Der Circuit Sandford ist eine der offiziellen Rennstrecken, wie Sie vielleicht wissen, im Formel 1 Rennkalender. Leider dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr In Mai geht's wieder los mit der Max Verstappen. Schauen Sie sich mit dem äh, Betrieb Driving Fun können Sie finden auf Internet, die Boxen dann. Besuchen Sie die Boxen de Gasse und erklären Sie ausführlich, wie man am besten in die Kurve fährt. Wo man bremst und wo die ideale Linie ist. Und am Ende um Runden, äh, drei Runden auf der Strecke wie ein echter Fahrer zu fahren. Das ist doch äh, ganz schön. Äh, es ist ein bisschen kostlich, aber äh, dann haben Sie auch eine wunderbare, einmalige Erfahrung. Eine andere Idee ist, gehen Sie nach die Anti-Rutsch-Schule der Firma Slotemaker. Und das befindet sich direkt neben der Rennstrecke. Schleudern Lenken, Hindernissen ausweichen, korrigieren, auf einer rutschigen Fahrbahn abbiegen, aber immer noch geradeaus fahren. Ich habe das einmal gemacht und das war eine wunderbare Erfahrung. Und man hat auch etwas daran, für wenn man im normalen Verkehr äh, mit Regen oder Glatteis äh, fährt. Sie behalten die vollständige Kontrolle. Spektakulär und sehr, wie gesagt, lehrreich. Während der BMW-Fahrererlebnisses verbessern Sie Ihre Reaktionsfähigkeit und lernen Sie wichtige Fahrtechniken. Es ist sowohl für den erfahrenen Autofahrer als auch für den Fahreranfänger. Und äh, eh, können Sie nach dieser Lektion sofort besondere sicher wieder auf der Straße gehen. Es ist, wie gesagt, eine wunderbare Erfahrung. Eh, le circuit van Zandvoort und die Antiroutschule slotemakers. Uh, eh, eh, peux-tu dire un petit peu de circuit de Zandvoort que on peut faire euh, là Oui, bien sûr, le circuit Zandvoort. Quelque chose d'exceptionnel, mais cette année, nous avons perdu euh, parce que c'était à cause de Corona qu'on n'avait pas le, Formula 1. Mais peut-être vous pouvez euh, ça faire vous-même. Parce que là, il y a un driving fun. Vous pouvez y aller, jeter un œil au stand, visiter la voie des stands et après une explication détaillée sur la façon de prendre le virage ou freiner et la ligne idéale vous fera courir trois tours sur le circuit comme une vrai pilote. C'est euh, une autre idée peut-être d'aller à l'école de euh, ce grand héros de Zandvoort, Monsieur Slotemakers. C'est un circuit spécial en honneur de Monsieur Slotemakers. C'est situé jusqu'à côté du circuit. Déraper, braquer, éviter des obstacles, corriger, tourner sur une chaussée glissante, mais toujours en ligne droite. Vous restez en contrôle ça, c'est l'idée. Spectaculaire et très éducatif. Au cours de l'expérience de conduite euh, BMW, vous améliorez votre réactivité et apprenez des techniques de conduite importantes. Pour le conducteur expérimenté et le conducteur novice, après de ces cours, vous reprenez immédiatement la route en toute sécurité. Hast du schon einen Regenbogen in Schwarz-Weiß gesehen? Kinder, die immer nur leise sind. Das gibt es nicht. Hast du Träume, die du nicht erreichen kannst? Gefühle, die du niemandem zeigen darfst? Die gibt es nicht. Dreh dich um, dann kannst du übern Tellerrand sehen, alles bunt. Muss nur ein Stückchen weiter gehen, ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Und wir singen. Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben. Bogenfahnen. Er und er, zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bringt. Sie und sie tragen jetzt den gleichen Ring. Alles ganz normal alles ganz normal. Er und sie, er schmiert die Brötchen, die sie nach Hause bringt. Du und ich, ganz egal, wer wir auch sind. Wir sind ganz normal. Wir sind ganz normal. Komm, lass uns die Welt bemalen. In Regenbogenfarben wollen sie überall. Regenbogenfahnen, komm, komm, lass die Welt erstrahlen. In Regenbogenfarben, man sieht sie überall. Dreh dich um, dann kannst du übern Tellerrand sehen, alles vor muss nur ein Stückchen weiter gehen. Ich spiel die Luftgitarre und wir singen. Und wir singen. Ja, was waren Regenbogenfarben van Kerstin Ott. Colors of the Rainbow by German singer Kirsten Ott. And now I have a Dutch record in front of me. And that is called Over the Wall. Über den Mauer from Klein Orkest, Little Orchestra. It is a beautiful song and it was written in the time that Germany was still divided in West and East Berlin. And people could not pass it because of the wall, could not go from East to West Berlin.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 soms op het Alexanderplein. Beautiful song by Klein Orkest. Over de muur, over the wall, about Berlin before the eh, Wende in 1989. Okay, it's time for some information again, dear listeners. And Uh, I would like to tell you something about uh, racing, of course, in Zandvoort. The place famous for its racing circuit. And that is uh, what we're going to talk about now. Circuit Sandford is one of the official racetracks of the Formula One race calendar, as you know. And unfortunately, due to the corona uh, pandemic, uh, the race, after so many years, back in Zandvoort in May was cancelled. Uh, everybody, of course, would like to, have uh, to admire our Max Verstappen. However, you can become uh, a kind of Max Verstappen yourself. Uh, why don't you look at the website Driving Fun, which is a company in Zandvoort. Uh, and uh, when you sign up there, uh, make a reservation. Uh, you can take a look at the pit boxes at the circuit. You visit the pit, uh, the pit lane. And uh, after an extensive explanation of how to take the bend and where to brake and the ideal line you have to drive, uh, you actually will race yourself three laps on the circuit like a real Formula One driver. It's not cheap, I have to warn you, but it's definitely worth the experience. Another possibility is going to the Slotermakers' Anti-Slip School. Named after the famous Dutch uh, race, uh, car racer Rob Slotermaker. He passed away quite some years ago, but uh, his name is still attached to the anti-slip school. And it's right next to the circuit. And uh, eh, it's about skidding, steering, avoiding obstacles, correcting, turning on a slippery road surface, but still going straight again. You remain in complete control. It's spectacular and very educational and you will become a better driver because of this. Also uh, under uh, driving circumstances out of the circuit, normally on the road when the road is icy or rainy. During the BMW driving experience, you definitely will improve your responsiveness and learn important driving techniques for both the experienced driver but also for a novice driver. And after these lessons, you immediately get back on the road extra safe. Maya, ik heb uh, uh, de Circuito de Zandvoort. ha eh, empezado un poquito con tristeza ese año porque teníamos la gran honor de organizar una vez más Fórmula 1. Es un eh, circuito de racing muy especial y claro, con, mucha alegría con, para, ver a nuestro, nuestro eh, gran conductor Max Verstappen. Pero ya, corona, señores y señores. So, esperamos de organizarlo el año que viene. Pero mientras tanto, eh, hay eh, dos posibilidades de hacer en este mismo circuito. Por ejemplo, el Gran Driving Fun. Es hecho un vistazo a los boxes eh, visitar el pit lane y después de una extensa explicación de cómo tomar la curva, dónde frenar y la línea ideal, correrás tres vueltas en el circuito como un verdadero piloto, como un Max Verstappen. Hágalo. Otra sugestión de mi parte es la escuela del gran... Eh, eh, eh, eh, señor personaje de Sanford también, el señor Slotemakers. Está justo al lado del circuito, o sea, se puede combinarlo también. derrapar, conducir, esquivar obstáculos, corregir, girar en una superficie resbalizada, pero seguir recto siempre. Mantienes el control total, es espectacular y es educativo durante la BMW, BMW eh, Driving Experiencia, mejorará su capacidad de respuesta y aprenderá importantes técnicas de conducción, tanto para el conductor experimentando como para el eh, conductor, novato. Eh, después de estas lecciones podrá volver inmediatamente a la carretera con mucho mayor seguridad. So, una experiencia total. Ja, ladies and gentlemen, and that was uh, Patricia Lavilla with the French song L'amour est toujours en vacances. Love is always on holiday. Die Liebe is immer im Urlaub. Dat was Patricia Lavilla. Ja, lieve Zuhörer, dan hebben we jetzt die Wettervorhersage fürs Wochenende und für die nächste Woche. Ja, besonders heute, aber auch am Wochenende steigt die Wahrscheinlichkeit einer Gewitter. Vielleicht haben Sie das heute Nacht auch gemerkt. Dass äh, die Wahrscheinlichkeit äh, äh, steigt stark und äh, wird es wahrscheinlich auch geben, dann nach äh, langer Zeit wieder nutzbarer Niederschlag, weil wir, wir benötigen die Niederschlag. Es war so lang trocken, das ist nicht gut für die Gewächsen offensichtlich eh, äh, es wird dann ein bisschen kühler, aber die Grundwärme ist möglich äh, noch immer da. So, und, und auch die Wärme in dem Stein des Häusers. Äh, eh, verweilen Sie noch tagelang mit nur Sommer-Nachmittagstemperaturen am Wochenende. Der meiste onshore winter Wind von, von's Meer, macht es etwas weniger warm, wenn Sie am Strand sind. Eh, und es besteht die Möglichkeit, dass es nächste Woche vorübergehend wieder wärmer wird. So, ja, es wird Gewitter geben, Aber die Temperatur wird äh, doch sehr schön sein. Nicht so warm, wie es war. Vor Samstag, wir erwarten ein Maximum äh, zwei, äh, 23 Grad und am Sonntag 24. Die Nächte sind noch immer warm. Am Samstag 19 äh, ist erwartet und am Sonntag 17. Sonne wegen der Gewitter gibt es ein bisschen weniger. Wir erwarten für morgen Son äh, Samstag 60% Sonne und am Sonntag wieder 75%. Regen und Gewitter, die Chancen sind natürlich ein bisschen höher. Für Samstag 55 äh, Prozent und am Sonntag 45 Prozent. Der Wind ist nicht richtig stark, aber am Samstag gibt es äh, starke 4 und am Sonntag starke 3. Ja, Maya, euh, äh, quel sera le météo de ce weekend? bon, Ça a changé un peu à Yap euh, parce que euh, ce sont des orages. amortisse la chaleur, ça va venir. Hein. Surtout aujourd'hui, mais pendant le week-end, le risque de quelques orages augmente fortement et il y aura probablement, puis après une longue période à nouveau, des précipitations utilisables. Bien sûr, il fera alors des degrés plus frais, mais la chaleur de basse est possible, ça tarde encore pendant des jours, avec juste température d'après-midi, d'été, le week-end le vent le plus à terre le rend légèrement en joie. Il est possible qu'il se réchauffe temporairement la semaine prochaine. So en bref, euh, la température plus ou moins le samedi 23 euh, degrés, euh, dimanche 24. Il y a des soleils jusqu'à 75% le dimanche il y a aussi un peu de pluie, 50-45%, euh, euh, ne vent pas assez fort. Mais on peut dire en bref, je crois, euh, pour tous les touristes de notre village, ça va être un peu plus agréable. Merci Maya. And now I have here a record from our Dutch singer Rolf Sanchez. Well, Dutch singer... Uh, He is both Dutch and Colombian. One of his parents comes from Colombia and he is very popular here in the Netherlands. You see him often on television. It's about it's Rolf Sanchez with Mas, Mas, Mas. More, more, more. pura tentación. Yeah. Adicción. Contigo se ha vuelto una adicción. Yo lo sé. Pero que si me gusta, ¿qué importa? Al final esta vida corta hay que suba la nota. Probé tu boca y quiero más, más, más. Vuélvete loca y dame más, más, más.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 Come taste the wine. Come hear the band. Come blow that horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What goods permitting? Some prophet of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret. Oh, chum. this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music. come to the cat. and gentlemen. And now uh, the weather forecast for the weekend. Thunderstorms dampen the heat. That is the title I would like to give to this forecast. Especially today, but also at the weekend. The chance of a few thunderstorms increase sharply. And probably there will be then after a long time again some usable precipitation uh, precipitation. Uh, we need the rain. The, the, the soil is very, very dry. And we definitely need some, uh, some nice rain. Uh, that means uh, with the thunderstorms, of course, it will be then some degrees cooler. But I think you won't mind because all these days over 30 degrees is really suffocating sometimes. The basic heat is possible, will possibly still linger for a couple of days. Uh, with just uh, summer afternoon temperatures uh, both on the weekend and during the week. The most onshore wind which we have this weekend makes it slightly less warm, especially on the beach. And there is a chance that it will get warmer again next week. So if you're staying here longer than just the weekend, uh, the weather forecast for the coming week is pretty okay. Uh, to be concrete, Saturday we expect a max of 23 degrees centigrade and Sunday 24. Uh, the minimum at night is still rather warm, 19 uh, Saturday and 17 on Sunday. Uh, Sun, because of the rain, will be a little bit less, 60% on Saturday and 75% on Sunday, with an increased rain chance on Saturday 55% and on Sunday 45%. The wind will be moderate Saturday 4 and Sunday force 3. So that's for the, we uh, the weekend weather forecast. Maya, ¿qué tiempo hará este fin de semana? Bueno, habrá eh, tormentas, tormentas eléctricas que bajarán Seguro, seguro el calor, por fin, porque hemos tenido eh, los últimos días más de 30 grados. quizás necesitaremos un poco menos de calor y un poco más eh, agua por la tierra. especialmente hoy, pero también el fin de semana, posibilidad de algunas tormentas eléctricas y precipitaciones útiles volverán a caer después de mucho tiempo. Em, claro que, por supuesto, que entonces hará unos grados más fríos, pero el calor básico puede durar también unos días más. Eh, quizás más agradable. El viento eh, es eh, un poco, mm, bueno, suave y no es muy fuerte tampoco. So, para darles algunos cifres, em, sábado y domingo vamos a tener como temperaturas de 23, 24 grados y sol ya domingo hasta 75% eh, por ciento también. Lluvia quizás 50% mm, eh, eh, bajará un poco en el domingo. So, en breve, poco viento, mucho menos, mucho menos calor. diferencia de, puede mm, decir, 10 grados, 10 grados y lluvia. Lluvia vamos a tener, pero con sol también.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 Maya. Chers, chers auditeurs, nous sommes déjà à nouveau arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vendredi, même heure de 10h à midi. Dear listeners, we have come to the end of the program again. Thank you so much for listening and hope to see you back on ZFM Radio next Friday from 10 to 12 a.m. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por escuchar y nos vemos el viernes próximo a la misma hora de las 10 de la mañana a mediodía.